Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Nam voor slachtoffers of schade is nog niets bekend. Voor de komst van de orkaan heeft de regering 3000 inwoners in het zuiden en oosten van het eiland geëvacueerd. Daarbij werden tienduizenden militairen ingezet. Twee jaar geleden richtte een orkaan een spoor van vernieling aan in Taiwan. Er vielen toen 700 doden. De regering kreeg toen veel kritiek omdat ze veel te laks zou zijn geweest. De orkaan die nu over Taiwan trekt richtte eerder veel schade aan op de Filipijnen. Twaalf mensen kwamen daar om het leven. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever van de nieuwszender vond de terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen... waar hij Al-Megrahi in een bed aan het zuurstof zag liggen. Familieleden zeiden dat hij niet meer eet. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie, waarbij in 1988 270 doden vielen. In augustus 2009 mocht hij terug naar Libië, omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben. Het Syrische regime lijkt niet onder de indruk van de oproep van de Arabische Liga om een einde te maken aan het geweld tegen betogers. Veiligheidstroepen zijn de stad Khan Shaykhun binnengevallen en volgens inwoners is er opnieuw geschoten op demonstranten. In de stad zouden zeker twee doden zijn gevallen. Ook in Damascus was het onrustig. Syrische troepen schoten volgens activisten met machinegeweren op een groep militairen die de kant had gekozen van de demonstranten. Het regime van president Assad heeft tot nu toe steeds ontkend dat er militairen zijn overgelopen. Het weer vannacht en overdag in het noorden buien. Overdag in het zuiden eerst nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden.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 You look down in that dress. It's just not like it used to be. Then she says, I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work harder than you know.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 from Monday to Sunday I work my fingers to the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 I love you much more than you know. 106.9 ZFM ZFM questo cielo in fiamme ricade sei in me. Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo per amore. Hai sfidato il vento Scommesso dietro a questa maniera 色土。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 Cause I feel so high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 vaak, vaak. 106.9 C F M. We live in a greedy little world That teaches every So it's dropping every Sunday at the mall thing.